Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Utrecht is bezorgd over de vele treinen met gevaarlijke stoffen die door de stad rijden. Zijn er veel meer dan afgesproken, schrijft de gemeente in een brief aan staatssecretaris Dijksma. Utrecht noemt dat onacceptabel en eist snel maatregelen. Vorig jaar reden er 2000 wagons met brandbare gassen door het Utrechtse stationsgebied en over de spoorlijn naar Houten. Dat is drie keer zoveel als toegestaan. Eerder trokken andere gemeenten al aan de bel. Dijksma zegt in een reactie dat ze werkt aan een oplossing, maar benadrukt dat de situatie nergens onverantwoord is. D66-leider Pechtold wil niet nog eens vier jaar oppositie voeren. Als zijn partij na de volgende verkiezingen niet kan meeregeren, stapt hij op. Dan is het tijd voor iemand anders, zei hij in het tv-programma Pauw. In maart is Pechtold voor de vierde keer lijsttrekker. Onder zijn leiding heeft D66 altijd in de oppositie gezeten. Vandaag presenteert de partij haar verkiezingsprogramma. De Italiaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen in het gebied dat woensdag werd getroffen door een aardbeving. Premier Renzi belooft dat alle verwoeste dorpen worden herbouwd en dat er belastingvoordelen komen voor mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Voor noodhulp is 50 miljoen euro beschikbaar. Het dodental van de beving staat op 250. Onder de doden zijn een Spanjaard, vijf Roemenen en waarschijnlijk ook drie Britten. Een Boliviaanse onderminister is vermoord door stakende mijnwerkers. Ze hadden de onderminister van Binnenlandse Zaken gisteren ontvoerd... nadat twee protesterende mijnwerkers waren doodgeschoten door de politie. De onderminister liet aanvankelijk weten dat er goed voor hem werd gezorgd... maar later werd hij gedood. Mogelijk werden de ontvoerders onrustig... omdat de politie een bevrijdingsactie zou voorbereiden. Boliviaanse mijnwerkers voeren al tijden actie voor betere werkomstandigheden...